Ze gaan praten over nauwere samenwerking tussen de EU-landen op economisch gebied. Gisteren werden ze het eens over een beperkte herziening van het verdrag van Lissabon. Hierdoor moet het tijdelijke noodfonds van de euro permanent worden. Europees president Van Rompuy heeft tot december de tijd om de plannen verder uit te werken. In China wordt harder opgetreden tegen dissidenten sinds de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu Xiaobo begin deze maand. Dat zegt de mensenrechtengroep Human Rights in China. Volgens de groep zijn tientallen activisten voor meer democratie onder huisarrest geplaatst. Anderen worden met camera's in de gaten gehouden of op straat permanent gevolgd. Volgens een van de dissidenten, de schrijver Yu Yi, zijn de maatregelen nog nooit zo streng geweest. Autofabrikant Saab zit nog steeds in de rode cijfers, maar het heeft de productie flink opgevoerd. Er rolde in het derde kwartaal bijna 10.000 Saabs van de band. Zo heeft het Nederlandse moederbedrijf Spijker bekendgemaakt. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er minder dan 3000. Saab zag de verkopen toenemen in belangrijke markten als Zweden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Er wordt nog wel steeds verlies gereden. In het derde kwartaal bijna 40 miljoen euro. Over heel 2010 is het verlies van Sapel opgelopen tot 180 miljoen euro. Bij zeven ontwikkelingshulporganisaties verdient de directie meer dan een topambtenaar van een ministerie, blijkt uit een overzicht van staatssecretaris Knapen. Een directeur-generaal op het ministerie verdient ruim 124.000 euro. Vanaf volgend jaar krijgen organisaties geen subsidie als zij hun directie meer betalen. Knapend benadrukt dat ruim 90% van de onderzochte organisaties aan de norm voldoet. Het weer. In het noordwesten veel bewolking.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 Ik heb in mijn handen een prachtige steenrode hoes van een langspeelplaat. En het is een Italiaanse uitgave van Count Basie en Duke Ellington met daarop eh, prachtige nummers. En het vinyl kunnen we hier weer draaien in de studio. Dankzij Ruud Jansen, want die komt ook eh, eens in de week komt hij met een prachtig eh, programma. En van deze mooie cd ga ik het nummer draaien. Wild Man. need to say Eh, met C. Ja, het is eh, inmiddels eh, was, het, was de regen losgebarsten. Uh, het zag er niet zo best uit en nu begint het eindelijk weer een beetje op te klaren. Dus nou, we gaan snel verder. Whenever I am near to you, I don't know quite what to do. My body starts shaking. Baby, I'm not faking. If you would turn your eyes to me, it will be so clear to see that I'm not mistaken. And I'm hoping that you'll see what we'll see upon that special day. With our hearts is more than words can say. You'll I get along. het ontspannen programma van vandaag hebben we ook een paar uh, langspeelplaten, echt vinyl, eh, op de draaitafel liggen. En ik heb nu de tweede in mijn handen. Ook weer een mooie hoes met prachtige letters. Een Italiaanse uitgave is het van het Modern Jazz Quartet. En het is een LP die meer dan een halve eeuw geleden werd eh, gemaakt. En wel op 1958. Ik ga de bezetting alvast eh, een beetje uh, verklaren van tevoren.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 En ik heb hier een prachtige opname van 1959 eh, maar liefst. Laten we gaan luisteren naar een lang nummer van Jerry en Ben met het nummer Who's Got Rhythm. Thank you. down from Keys, Empire State of Mind. Ehm, ja, het zit er alweer bijna op. We hebben nog maar een kwartier te gaan. De race is inmiddels afgelopen, dus eh, het komt eraan het einde. Eh, we gaan snel verder nog met een eh, aantal nummers. soon. Lionel Leuke. Dat is een Afrikaanse gitarist. die is nu net ehm, eigenlijk ontdekt door Blue Note. En eh, dit, waren zijn, dit was eigenlijk zijn introductie eh, single. Ehm, er was nog een nummer wat ik graag ehm, eh, wilde laten horen. Dat is namelijk een, een duet tussen Nora Jones en Outkast. Take Off Your Cool. Eh, het is een kort nummer, maar het is wel erg eh, eh, ja, vriendelijk. cool. I wanna see.